en breidde zich razendsnel uit. De autoriteiten gaan onderzoek doen naar de oorzaak, zegt correspondent Mitra Nazar. Het hotel zou slecht onderhouden zijn, niet genoeg brandtrappen. Daar komen dus nu langzaamaan berichten over naar buiten. Maar daar is natuurlijk ook dat juridisch onderzoek voor ingesteld... om eh, te kijken naar de schuldvraag. En dat zal in de komende tijd eh, zal daar wel meer duidelijk over worden. De brand is in inmiddels onder controle. Gasten die veilig naar buiten konden komen worden opgevangen in hotels in de buurt. Misschien heb je Barry vandaag al wel voorbij zien komen op je For You-page. Verkeersminister Barry Matlener is helemaal klaar met files, zegt hij in een filmpje op social media. Want ze kosten tijd, geld en werken onveilige situaties in de hand. En daarom lanceren wij vandaag de campagne Rij Spitsvrij. Want, want moet u ook echt in die spits rijden? Of zijn er ook andere mogelijkheden? Kunt u niet af en toe thuiswerken of eerder vertrekken of juist wat later? bespreken thuis of op het werk wat mogelijk is. Dit jaar dreigen de files nog langer te worden door grote werkzaamheden. Als 10% van de mensen die nu in de spits de auto pakt dat niet doet, maakt dat al een groot verschil, zegt de minister. En breakdancer Jeroen van der Linden gebruikt zijn passie om een krachtig signaal af te geven. Hij zamelt geld in door op zijn handen te lopen. Binnenkort is een grote actie en hij oefende alvast een rondje in een park in Amsterdam. Met dikke handschoenen legde hij een hele kilometer af. Het gaat er vooral om dat als je het gevoel hebt dat je wereld op zijn kop staat, dat het belangrijk is. Dat ook als het heel zwaar is, dat je nog steeds kleine stapjes vooruit kunt zetten. Gaat het? Yes. Ja, mijn nou, dat gaat eigenlijk wel prima heel veel trainen om mijn lichaam klaar te maken voor het wereldrecord op 5 maart. Hij wil dan 7,5 kilometer op zijn handen lopen... en geld ophalen voor een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Het weer tot slot. Het is een grijze dag met max 1 graad in het oosten en max 4 aan zee.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 Let's rock and roll. Here we go. Here we go. Here we go. Let's rock and roll. Here we go. Go ahead, baby. your soul. Yeah. meisje Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd wel jassen. En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen. Het was ook slecht weer in Spanje. Dus ik hield het daar niet droog. De hele dag in kroegen. Zodat de tijd vloog. Ik raak op zak. Het was een veertiendaagse reis, dus het hotel dat werd een bak. Wat ik toen dacht, dat is nog steeds vandaag. Oh, was ik maar een gijzelaar. Dan stond altijd mijn eten klaar. Dan kon ik altijd jassen. meer op mezelf te passen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw plezieren kan.